is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als. Jij. Hey. De nacht kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. de nacht, naar de De nacht. everyone here is mad. Oh, haven't you done enough to me? Oh, please, please, please. Alle dingen moeten onzin zijn. Niet zo zijn wat het is. Alles zijn wat het niet is. En omgekeerd, wat het wel is, zou het niet zijn. En wat het niet kon zijn, dat juist. Zie je? Mijn wereldje wordt het zo. Michael. Ja? Mag ik je er twee bijgeven? En eh, Michael, Michael, Michael, Michael, maak een liedje over de liefde. En je hele generatie, Michael, ze zeggen... Jezus, Michael, de liefde, sodemieter in en top. Maak dat liedje, dat liedje. Dat eigen om mee te huilen met je hele generatie. Weiger om mee te huilen met de wolven in het bos. Maak die it. Jij bent die drummer. Jij begint die band. Michael, Michael. Jij zorgt dat de hele wereld nog één keer dat liedje over de liefde zingt. Maak een liedje, Michael over de vrede. En je hele generatie zal zeggen, Jezus, Michael, zo de en op de vrede. Hou nou toch op de vrede. Dat is iets voor twee bejaarden in Geneve. Maar doe het, Michael. Doe het. Zegt hij de zaak is reddeloos verloren. Weiger om mee te huilen met de wolven in het bos. Neem die stokken van me af. Jij kent het ritme. Jij wordt die drummer. Jij maakt die op. Jij bent de leider van die band. Jij zorgt dat nog één keer jouw hele generatie, voordat de wereld misschien dan toch hoor goed en onder gaat, nog één keer dat liedje zingt. Een liedje over al je idealen. Vul een hele top 40 met 40 liedjes over al je 40 idealen. En van elk liedje ben je de drummer. Elk liedje zal dit ritme krijgen. Jij neemt die stokken van me af. Jij weigert om mee te huilen met de wolven in het bos. Neem die stokken van mij af. Eh, change. Yes, we can. Yes, we can. can. Het is maar goed dat niemand weet dat de nachtwacht ook Michael heet. E slaat het laatste uur. En langs de grachten vond rood licht, als imitatie half uur. De nachtwacht met zijn blinde kop, klimt langs de bruggen, stijden grijs. En roept weer kaatst in steeg en slot, een lang vergeten wijs. Twaalf, één, ik houd de wacht, de klok heeft geslagen. Het zal spoedig weer dagen en koud is de nacht. Nachtwacht, wacht, wacht. Zijn zachte voetstap in het plantsoen, die tweelingschimmen vluchten doet, trekt slepen door het donkergroen en glimlacht wijs en zoet. Een grijze man ligt op de straat en zingt zijn lied van brandewijn. Wanneer de nachtwacht langzaam gaat, dan stemt hij in met het refrein. te wachten, de klok heeft geslagen. Het zal spoedig weer dagen en koud is de nacht. nacht. Wat maakt het dat iedereen bemoeilijkt doordat ieder moeilijk blijkt, ongeacht inzet, laat staan verzet. Nog liever een zet terug, de boodschap aan onrecht. Een stem die niemand wil horen, maar wel degelijk weet. Dat is het, dat is het, dat is het. Dat is het. Ineens zie ik een lach in de zonsopgang, als de opkomst van die ene ware God. Het maakt me vrij, het maakt een leven lang een lied van wijsheid, genot April heeft op meerdere aspecten dat wat hij wil bewezen. De maand erop was nog weer mei. Welkom in juni. Wat maakt het dat iedereen bemoeilijkt? Doordat ieder moeilijk blijkt. En dit is onze inzet. Dit is Nachtwacht Inzicht Fase 6 het masker. masker, masker, masker. ik me. En tegelijk is het een dag van wakker worden. Inzicht is de conclusie van het vele denken de afgelopen tijd. Begrijpende illusie. Want gisteren gestopt ben ik het nu al kwijt. Er is wat rust ontstaan, maar ook rust werkt vermoeiend. En zo besef ik, besef ik, ondaan, dat ik ook vanuit deze gedachte me terugvind in een verleden, ver van heden vandaan. Ik sluit mezelf af terwijl de ochtend gestaag richting middag gaat. En dan doorbreek ik kort het patroon op weg naar een onvoorziende andere conclusie. Vandaag. Nacht. Nacht. Nacht. De nachtwacht. zich niet laat zien? Antwoorden is moeilijk. Het heeft te maken met verlies. Niet qua gezicht. Maar in inzicht. Dat verlies nog niet per definitie verloren is. Een wereld voor je open. De nacht wacht. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained so that you don't get in the way of important people by doing too much thinking. thinking. thinking. I got this real moron thing I do. It's called thinking. Gaan wij het er ook weer over hebben? Het is weer een. Het gaat over helemaal nul en niks. Eh, eh, eh het is Apeldoorn, Gordon. Nou heb je dat gelul met die Jan Smit en die kabanken, kabonken. Het is allemaal niks. Nee, ik, eh, volgende week is er weer wat anders. Het maakt ook helemaal niet uit of mensen doodgaan of dat er een. Eh, een, een, dat het uit. Wat is het verhaal? Dat is aan, is nu uit. we gaan op, op en dus sms. Het is allemaal gewoon, jouw ding vind ik heel goed, want je doet niet meer mee. Maar ik heb echt die van, die mensen die dit allemaal bespreken en er allemaal naar kijken, rot niet alleen op. Daar moeten gewoon, daar zijn al kranten voor, daar zijn omroepen voor. Kunnen we niet gewoon een deel van het land daarvoor eh, beschikbaar stellen? En zo de mythe gewoon al op. Nou, dat is zo Ik heb ook geen zin om daar nu gewoon te zeggen, oh ja, kapot, kapot. dan zeg je toch weer. Dus, ja, ja, ja, Juist daarom moet je dat wel zeggen. Ik vind echt dat het gezegd moet worden tegen... Wat moet gezegd worden? De nou, mensen die naar dit programma kijken, zijn drie kwart van de mensen die dat prachtig vinden. Dus <laughs> En dan gaan ze weer naar Albert van en het maakt echt niet uit. Wat ik hierover zeg wil je hierover zeggen hoor. Dit zijn gewoon debielen en die moeten een apart gebied hebben. En dan heb je je Telegraaf en je Volkskrant en je kutomroepen en je BNN en al dit soort Mongolen. En dan kan je daar hele het gezeik en uh, stille tocht te houden. En eh, veel plezier. om rond te mensen Deze klanten zitten ook. Oh, ah! is totaal nutteloos. Ik zou zeggen, touch it. De musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super. In het kader van de nachtpracht, Smoke City en de Venetian Snares. This must be underwater love. underwater love the way I door het bekende, onbekende, verwarrende trippen. Psycho, psychoactieve. This must be underwater love. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca! inzicht. Peace must be underwater love. The way I feel it slipping. class, class, class, class. that God made us from this earth with a purpose. To be her ear, to be her eyes. But we stop seeing, and we're not listening, listening, listening. And pretty soon, if we don't open our hearts and our minds, and that's it. The, the the end, the end. Ik wil er niet aan denken, niet mee bezig zijn, gewoon niks. Het is tegenwoordig helemaal één in de psychologie, hè? I'm a human being! Toch? toch? Heb ik over gelezen? Ja. Helemaal niet over dingen praten en proberen bewust te worden van van alles. Gewoon wegstoppen die handel. Ja, niet aan denken in het onderbewuste en verder gaan met je leven. Denk het helemaal mee eens. God damn it! My life has value! make a wish, and enjoy, enjoy, enjoy your soup. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. I don't want you to protest. I don't want you to ride. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. I want you to get up right now and go to the window and yell, I'm a human being. God damn it. My life has value. Leukste vind ik nog dat eh, eigenlijk iedereen dit, deze mogelijkheid heeft. Iedereen kan dit, mits je jezelf daarvan kan overtuigen door het te erkennen. Jip en Janneke vatten we tot dusver samen. Door te zeggen, ergens naar kijken alsof je het niet ziet, maar het tegelijkertijd vol overtuiging van zijn dat het er wel is, wel is. En dan zonder ook maar een enkele twijfel kunnen zeggen dat het er niet is. Niet dus, niet dus, niet dus. Te, weten, dat je onwetend bent, is het begin van alle wijsheid. Ellis, hoe de Ellis, hoe de Maar hoe kun je nou eigenlijk opletten bij een boek zonder plaatjes erin? Mijn lieve kind, er zijn een heleboel goede boeken in de wereld. Maar in mijn wereld zou een boek nog alleen maar uit plaatjes bestaan. Jouw wereld? Ha. Ach, onzin. Nou, onzin. Nou, hoe de Opnieuw van voren af. illest, illest. Try, try, try, make, make, make, make it, make it like you, you, you, you, the realest, the realest, the realest. The realest. in 2009 op verheugen. Waar we ons in 2009 op verheugen. Met wijn naar Peter en de Vries gooien. Bij voorkeur hele dure. Yes. yes, yes. Gewoon goedemorgen. Vergeet goede mochel, mochel, goede machel, Wat nou goede machel? Iedereen zegt goede mochel. Wil je wat drinken? Iets met alcohol misschien? De vodka. Vodka is prima. Niet koud. Maakt niet uit. Als het maar verdooft. Niet sparende lampen. Die laten dan ineens weer heel goed blijken te zijn. Een afkoeling van de aarde. Waar we ons nog meer op verheugen het debat, maar dan geen gezeik over de toon. Yes we can. Toon, toon, toon. Nee, laten we nou even doorgaan, Ernie. Ik begin het nou net leuk te vinden. Eigenzinnige journalistiek in het algemeen. Meer en meer energiescenario's. Hoe ze aflopen maakt niet uit. Het is meer het scenario zelf. Wij vinden als Nederlandse bank eh, eh, eh, dat basisscenario een zwijnscenario is. Where's my money? ga het toch even proberen. Het is een klassieke vraag, met name aan Amerikaanse politici. Ehm, was u in die zin wild dat u wel eens drugs gebruikte, bijvoorbeeld? Nee, ik... ik drugs gebruikte? Ik heb, ik heb spacecake gegeten. Drugs gebruikte? Zover is, ongeveer, uh, zover is ongeveer gekomen. ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft, ja. Wat zat erin? Hash? nou, iets wat ik, ik, heb echt van genoten. Heel snel op. Op zich niet zo. Ik, ik, heb echt problemen dat het lekker zou gaan vinden. Hoe, hoe oud was u dan toen u begon? Eh, dat ik ook weer zou gaan roken. En dat was ik op mijn elfde. En, en dat wilde ik graag zo houden. ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft. Ja. <laughs> ik heb een heel selectief geheugen wat dat betreft. Ja. ja. geheugen wat dat betreft. Ja. Waar we ons nog meer op verheugen in 2009? Kwaliteitskranten. Herstel. Kwaliteitsjournalistiek. Mensen met overtuiging, desnoods rare, dus rare, dus rare. En politici met een actieverleden. Of twee. Beschuldigingen aan het adres van. Ja, dat kan wie. Even kijken, we hebben eh, Nandy of Lin, nou weet ik niet wie dit is. Eh, wil je zeggen dat ik heel veel van Natasha hou? Kusjes van E.T. Nou, bij deze. IT-revolutie. E Spoeddebatten, moties van wantrouwen, parlementaire onderzoeken en draaikomterij. Zijn we achterlijk Nederland? Wat doen wij in Nederland? Wij kloppen ons op de borst dat we al wetend zijn. Dat wij democratisch zijn. Staat altijd met ons vingertje klaar om te wijzen. Zijn we niet vergeten in Nederland, Nederland, Nog meer beschuldigingen aan het adres van... Geert Een deel van de teksten komen uit HP De Tijd, het decembernummer van 2008. Goedemorgen.